Mark Hokke met het NOS Journaal. Vliegtuigfabrikant Boeing heeft opnieuw problemen met de 737 MAX. In brandstoftanks van een aantal toestellen is afval gevonden. Boeing noemt het absoluut onacceptabel. Om wat voor afval het gaat wil de vliegtuigbouwer niet zeggen. Sommige media hebben het over achtergebleven gereedschap. Het is al de zoveelste tegenslag voor de 737 MAX. Dat toestel staat al bijna een jaar aan de grond... na twee crashes waarbij 346 doden vielen... Die ongelukken waren te wijten aan softwareproblemen. Wanneer die verholpen zijn, is niet duidelijk. Boeing hoopt dat het toestel later dit jaar kan worden goedgekeurd. Leraren die zich willen bijscholen om les te geven in een tweede vak... kunnen een korting krijgen van zo'n 3500 euro op het collegegeld. Met die maatregel wil het kabinet het lerarentekort aanpakken. De korting is bedoeld voor bijvoorbeeld geschiedenisleraren die scheikunde willen geven... Minister van Engelshoven wil ook dat stagiairs van de PABO vaker een stagevergoeding krijgen. Dat gebeurt volgens haar nog te weinig. In Den Haag zijn vanochtend de eerste boeren aangekomen... voor het protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op de Koekamp worden zo'n 7500 boeren verwacht. De organisator van het protest, Farmers Defence Force... riep deelnemers op om niet met trekkers over de snelweg naar Den Haag te rijden. Volgens de politie hebben de meeste boeren zich aan die oproep gehouden... Een half uur geleden waren in totaal ruim 30 bekeuringen uitgedeeld... voor boeren die toch op snelwegen of autowegen reden. De vijf Nederlanders die op het cruiseschip Diamond Princess in Japan zitten... mogen van boord, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn getest op het coronavirus en waren niet besmet. De Nederlanders zaten sinds begin deze maand met duizenden andere passagiers in quarantaine... vanwege een uitbraak van het virus... Vandaag mogen zo'n 500 passagiers die niet besmet zijn van boord. Het weer, af en toe zon en een enkele bui. Het is vanmiddag 7 graden en er staat een stevige wind uit het westen. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen 10 graden met in de middag flinke buien en kans op zware windstoten.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 So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder welkom. U luistert even naar een eh, extra gedeelte van de radio hier op ZFM Zandvoort. En op dit moment staat eh, Dolly Tapierik eh, bij de Van Lennepweg, want daar is wat aan de hand. Goedemorgen Dolly. Dolly, ben je daar? En de verbinding is verbroken. We gaan nog we gaan even kijken wat er gebeurt. Eén moment. En de verbinding is verbroken. We gaan nog even terug naar muziek en dan komen we zo meteen bij u terug. Moment. could bet on New Year's Eve He called me up at night From the other side of the world Ed was always there alright Ed's got the looks of a movie star Ed's got the smile of a prince He'd ride a bike instead of a car the ring summer at the festival Holding on real tight On the back of a Harley You took me for a ride in the sky It's got the look We zijn weer terug op de radio. En we hebben nieuws eh, vanaf de Van Lennepweg. Uh, Dolly Tepierik staat daar ter plekke. Dolly, wat is er aan de hand op de Van Lennepweg? Nou, eh, Roy, er is een behoorlijke aanrijding heeft plaatsgevonden op de Van Lennepweg bij de Dieplet. Ter hoogte van de eerste bij de Linnaeusstraat. Daardoor is de hele weg afgesloten, momenteel nog, vanaf de rotonde staat. Tot aan het kruispunt van de Vondelaan. Eh, er was behoorlijk wat materieel aanwezig. Er was heel veel politie. Brandweer is opgeroepen, ambulances. Want er was ook letsel. Er was een, eh, een dame die bewusteloos in de auto eh, zat. En dat is een hele tour geweest om, om die mevrouw uit de auto te krijgen. Het gerucht gaat dat ze zwanger zou zijn. Dat, dat is helaas nog niet bevestigd, want de hulpdiensten zijn nog druk bezig en eh, ik wil ze daar eigenlijk liever nog even niet in storen. Ehm, het is wel zo dat inmiddels de ambulances eh, naar het ziekenhuis zijn vertrokken met de dame. En eh, nu komt dan de afhandeling ja, van, van, van de auto's, het schoonvegen van de straat. er waren, even kijken, 1, 2, 3, vier auto's bij betrokken. En volgens een ooggetuige zou er wederom veel te hard gereden zijn. En dat is natuurlijk niet een ongewoon verschijnsel hier op, op dit stuk eh, straat. Dat klopt. Eh, en, en al menig keer eh, hou je je hart vast, zeker op die rotonde waarbij vaak op het nippertje dingen nog maar net goed gaan. En nu is het niet goed gegaan. En eh, de hulpdiensten waren overigens heel snel ter plaatse. En er is meteen, door, zeker door de vrijwillige brandweer, heel adequaat ingegrepen. werd geen risico genomen. Vakkundig te werk gegaan. Dat, dat proces heb ik gevolgd. En ehm, ja, de, ik, eh, de, weg zal nog wel enige tijd afgesloten blijven in verband met, met eh, het onderzoek naar de toedracht van de zaak even eh, kijken. Nu zijn we... Af, ja, we zijn, ja, nee. Het is nog steeds eh, tot aan het kruispunt Vondels, Vondelaan is... Valennepweg eh, Vondelaan tot aan de rotonde is nog steeds afgesloten. En er is nog geen zicht op wanneer het vrijgegeven gaat worden. Dus iedereen moet even rekening houden met een andere route. Dolly, het gerucht gaat ook dat er een auto is open gebroken met... Ehm, Open geknipt. ja. Inderdaad, uh, knipmaterieel uh, eh, lag er. Ja, ik zie inderdaad dat eh, een van de portieren is eruit geknipt. Uit de auto, het achterportier. De dame zat achter het stuur. Dat stuur werd helemaal ingepakt met zacht materiaal, beschermend materiaal. En inderdaad, de auto die hebben ze moeten verknippen om de vrouw voorzichtig uit de auto te kunnen halen. Ze was bewusteloos, dus je weet natuurlijk niet uh, eh, belletje met op zijn rug of zal heeft. Dus je kan iemand niet zomaar uit een auto eh, halen. Nee. Maar dat is met grote omzichtigheid gegaan. Ja, fantastisch eh, door de brandweer hoe die mannen dat allemaal doen. Ja. Nou, we gaan het meemaken hoe het verder afloopt. En misschien hebben wij in Zandvoort Lunch vanmiddag wat meer nieuws daarover. Ja, ik wens in ieder geval alle betrokkenen heel veel sterkte. Want het is echt uh, schrikken hoor, als zoiets gebeurt en, en, en je ziet zo'n vrouw daar hulpeloos achter het stuur. Ja. Ja, ik bedoel, dat wil je niet meemaken. En ik wil ook bij deze een hele dringende en klemmende oproep doen aan alle automobilisten en scooterrijders en motorrijders en noem maar op. Iedereen in het verkeer, let alsjeblieft eens op elkaar. Heb een beetje geduld met elkaar en kijk goed uit je ogen wat er om je heen gebeurt. Want dit kan iedere dag gebeuren en je wil het gewoon niet meemaken. Hou eens op en gedraag je in het verkeer. en dat eh, zijn jouw woorden. Dolly Tepierik, dankjewel. En, um, Graag gedaan, hoi. En eh, we wensen de familie en vrienden heel veel sterkte. Sterkte, zeker. En dit was een eh, extra deel van ZFM. En we gaan weer terug naar muziek.